Renate Kok met het NOS Journaal. ABN AMRO heeft een boete van 2 miljoen euro gekregen... van de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten. De bank heeft informatie over de opvolgingsprocedure van de vorige topman Gerrit Zalm niet op tijd openbaar gemaakt. Aanleiding is een artikel in het Financiële Dagblad in 2016. De krant schreef dat Zalm eerder zou stoppen en dat ABN al op zoek was naar een opvolger. Pas twee maanden later kwam de bank zelf met het bericht. Omdat de informatie van belang is voor beleggers krijgen ze een boete van de AFM. De politie is opnieuw binnengevallen in een woonwagenkamp in de buurt van Os. Deze keer wordt een kamp in de plaats Lid doorzocht. Het terrein is helemaal afgesloten. De inval maakt deel uit van een groot onderzoek naar een familie in Os... die volgens de politie crimineel is. Op en rond een woonwagenkamp daar werden vorige week al automatische vuurwapens... harddrugs, geld en mogelijke explosieven gevonden. Drie mannen werden aangehouden. Vanwege personeelstekort wordt in Amsterdam een rechercheteam... dat zich bezighoudt met zware misdaad opgeheven. De ongeveer 30 teamleden worden overgeplaatst... waarschijnlijk naar de reguliere recherche. Politiebond NPB noemt het besluit onwenselijk... omdat het team belangrijk is bij onderzoeken naar liquidaties in Amsterdam. Politievakbonden presenteren vandaag onderzoek naar werkdruk onder agenten. Ze zeggen dat prioriteiten moeten worden gesteld... omdat niet alles kan worden aangepakt. Om alvleesklierkanker sneller en beter te, kunnen behandelen... gaan ziekenhuizen samenwerken bij onderzoek naar de ziekte. Daarom moet op termijn een betere behandeling mogelijk worden. Jaarlijks overlijden er 2800 mensen aan de ziekte... en krijgen evenveel Nederlanders de diagnose. De overlevingskans is nu klein. Het weer, het is bewolkt maar droog. In het noorden is het nevelig. In het zuiden kan af en toe de zon schijnen. Het wordt 3 graden onder de bewolking met de zon erbij 6.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 All the time we're spending is a waste. One no more, anymore. Giving me the wrong attention. For once, I need you to listen. I'm not your object of affection no more. see me cry. You'll be waiting your whole life.